Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Nederlanders zijn niet zo druk als ze zelf misschien wel denken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van internationaal onderzoek. Gemiddeld zijn mensen hier 6 uur per dag kwijt aan werk, school en huishouden. En dat is gemiddeld 50 minuten minder dan in 15 andere Europese landen. Nederlanders hebben wat meer vrije tijd dan gemiddeld, maar zijn ook meer tijd kwijt aan verplaatsingen. Verder fietsen mensen hier meer, besteden vaders meer tijd aan de kinderen. In Kenia zijn twee Spaanse medewerkers van Artsen zonder Grenzen ontvoerd. De twee vrouwen werkten in Dadaab, een enorm vluchtelingenkamp waar honderdduizenden Somaliërs verblijven. In het grensgebied van Kenia en Somalië wordt naar de hulpverleners gezocht. Keniaanse politie verdenkt de Somalische terreurgroep Al-Shabaab van de ontvoering. De groep die banden heeft met Al-Qaeda heeft grote delen van Somalië onder controle. Premier Coelho van Portugal heeft nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Zo gaat de BTW omhoog, raken hogere inkomensbelastingvoordelen kwijt, krijgen ambtenaren geen vakantiegeld en eindejaarsuitkering meer. Volgens de regering zijn de maatregelen nodig om het begrotingstekort binnen de perken te houden. Portugal kreeg in mei 78 miljard euro van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Voorwaarde voor dat steunpakket is dat het land het begrotingstekort terugdringt. In Pakistan is een van de leiders van het Haqqani-terreurnetwerk gedood. Hij kwam in het noorden van het land om bij een aanval met een drone, een onbemand Amerikaans vliegtuig. Het Haqqani-netwerk is een militante islamitische groep die banden heeft met de Taliban en met Al-Qaeda. De groep wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de aanval van vorige maand op de Amerikaanse ambassade en NAVO-gebouwen in de Afghaanse hoofdstad Kabul.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 Eric B en Rod, tough crew tot hijack. jack bass, run, MC en Guyman en Ultra. Yo, die tijd was hype, hè? Dans maar, dit is nu die lekkere danslaat. Chance maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt.